Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Tilburg is een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Daardoor brak er brand uit in de winkel die snel geblust kon worden. Ook zijn de ruiten van bergingen van een flat in de buurt gesneuveld, meldt de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De toedracht van de explosie is nog onbekend. Vorige maand waren er meerdere explosies bij Poolse supermarkten. De politie ging toen uit van een gecoördineerde actie... maar het is nog niet bekend of er een verband is met de explosie van vannacht. Het UWV beschermt de privacy van cliënten niet goed genoeg. Daardoor kunnen duizenden ambtenaren uit het hele land allerlei gegevens opzoeken... van ruim 4 miljoen mensen die nu of in het verleden een uitkering hebben gehad. Dat meldt de krant Trouw op basis van onderzoek door KPMG. Volgens de krant kan een ambtenaar van de sociale dienst in Doetinchem... bijvoorbeeld opzoeken wie er in Den Haag een uitkering krijgt. En dat mag niet volgens de privacywet AVG. Het UWV zegt dat er al veel aan het systeem is verbeterd... maar erkent dat het nog niet genoeg is. Op Bonaire stijgt het aantal coronabesmettingen. In een halve week ging het aantal geregistreerde gevallen van 13 naar 58. Eén patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. Sinds gisteren gelden strengere regels op het eiland. Zo mogen er niet meer dan 10 mensen samenkomen... en mogen restaurants en bars maar de helft van hun capaciteit gebruiken... tot een maximum van 50 mensen. Ook moeten ze om tien uur s'avonds dicht. Op Bonaire zijn sinds maart vorig jaar drie mensen overleden aan het coronavirus. En vanaf vandaag ontvangen duizenden medewerkers van verpleeghuizen... een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Om 8 uur gaat het callcenter van de GGD open... waar 2000 mensen klaarstaan om afspraken in te plannen... voor de vaccinaties die vanaf vrijdag gezet worden.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 Hi, I meet my fiance.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 that's exactly what I need. want je hebt het alvast. Gebruik niet je ogen, maar gewoon op de tast. Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, 请你。 van Zandvoort, op 106.9 ZFM Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos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 nothing.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 Vanaf vandaag ontvangen duizenden medewerkers van verpleeghuizen een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Straks om 8 uur gaat het callcenter open waar 2000 medewerkers klaarstaan om afspraken in te plannen. Het weer, het wordt een grijze dag, regenachtig en waterkoud met een graad of 2.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 the day, but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 upside down easy now. Let me see you move. mutual blame. Fell and cried a bitter meaning of goodbye. It's the vulture of July. Skin and bones are left behind. is wrong them big